Kees Groot met het NOS Journaal. Amerika zegt een leider van terreurgroep Al-Qaeda te hebben gedood bij een droneaanval in Afghanistan. Het gaat om Kari Yassin, die verantwoordelijk zou zijn voor een aanslag op een hotel in de Pakistanse hoofdstad Islamabad in 2008. Daarbij kwamen tientallen mensen om, onder wie twee Amerikanen. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij een aanslag in 2009 op een bus van het Sri Lankaanse cricketteam. Yassin had volgens het Pentagon ook banden met de Pakistanse tak van de Taliban. De Duitse overheid is een jaar geleden al gewaarschuwd voor Anis Amri, de man die in december met een vrachtwagen op een Berlijnse kerstmarkt inreed. Daarbij kwamen twaalf bezoekers om en raakten tientallen mensen gewond. De krant Bild heeft een interne brief in handen die de politie in maart stuurde aan het ministerie van Binnenlandse Zaken in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Daarin staat dat Amri mogelijk een zelfmoordaanslag zal plegen. Na de aanslag op de kerstmarkt wist Amri te ontkomen. Een paar dagen later werd hij in de buurt van Milaan doodgeschoten door een politieagent. Khalid Massoud, de man die woensdag een aanslag pleegde in Londen, handelde alleen. Dat stelt de politie in een verklaring. In een interview met de BBC zegt een chef van de Londense politie dat de kans bestaat dat de motieven van de man nooit duidelijk zullen worden. Bij de aanslag kwamen vijf mensen om, onder wie de dader, en raakten vijftig mensen gewond. Taxidienst Uber stopt voorlopig met het testen van zelfrijdende auto's. Aanleiding is een ongeluk gisteren in de Amerikaanse staat Arizona. Daar crashte een zelfrijdende auto met de technologie van Uber... nadat een andere auto geen voorrang verleende. Bij het ongeluk liep niemand ernstige verwondingen op... maar Uber heeft toch besloten het proefprogramma op te schorten... totdat het onderzoek naar het ongeluk is afgerond. Het weer de komende dag zon, maar op sommige plaatsen ook veel bewolking. Het wordt tussen de 11 en 14 graden. Vanaf maandag meer zon en warmer.